征服。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 welkom eh, terug in het eh, tweede uur van deze Muziek Boulevard van eh, Master FM. Want we zijn inmiddels begonnen met de derde wedstrijd van GT4. De Dutch GT4 onderweg met daarin de leiding op dit moment door het duo Huisman en Van der Ende. En daarachter zit dan het duo Freebird en Euser. Gevolgd door een BMW van het team van Stoks. En dat is Campus en als het goed is, uh, Peter Stok zelf. Nou, dat eh, is eh, de situatie zoals die nu op dit moment is. En meer heb ik er even niet over. daarnet was ook het huldigen van de, de Bos GP. En daar was Tom Coronel de beste met het lachende gezicht van Jan Lammers op plek nummer 3. Dus dat weten we dan ook weer van hoe dat daar is verlopen. Weer muziek. Hier is Bees Noir en Night After Night. somebody says hold on and wait Cause I fall in love. It's simple when you got enough, but don't you give away your heart too easily. Cause you might give it all you got, but the one you love uses you up, and you won't know until it's done repeating. So never spread your love make sure it's your better half. And for the rest, just keep yourself from pleasing. Cause when you give away each breath, and until there's nothing left, time to take a few steps back to see it. So never spread your love around when everything is for a while. was uh, Sue the Night met uh, Stay Close to Yourself. Ja, inderdaad, hebben we ook nog eens een keer eh, opgenomen hier in de studio. toen ze hier met een akoestische gitaar aankwam zetten. Nou, dat is deze opname geworden. Moet ik er nog even bijpakken wat we daarvoor hebben gedraaid. Base Noir, Night After Night. Bracht de tijd op 12 minuten over 1 inmiddels bij Master FM. En we gaan kijken of we het zo dadelijk nog een keer kunnen proberen. Maar ik ik geef geen garantie tot eh, aan de deur in ieder geval. Eh, dit was uh, eventjes voorlopig de, de, kleine update. De update is vanaf het circuit is op dit moment dat een van de twee uh, eh, BMW's uh, eh, op dit moment de leiding heeft. En wat daarachter precies aan eh, schermutselingen heeft plaatsgevonden, dat is nog niet helemaal duidelijk. volgens mij zit het duo Retera, Retera of Retera met Jan Joris Verheul op de tweede plek. Achtervolgd door de Porsche van... Nee, nee. Het is toch nog de auto van Stocks die er nog tussen zit. ik denk dat Verheul en eh, op de vierde plaats rondrijden. En Bastiaans en Lammers op de, op de vijfde plaats. Daarachter dan Simon Knap en daar weer achter Peter van der Kolk en Jeroen Bleekmolen. Dus dat is de situatie in de GT4 van dit moment. We door met de muziek. Hier is Aisha met City Life. happens Wanna see what's on the other side It must feel good to be here Everyone around me acting like a fool Just to get where they want to It must feel good to be here Everyone around me acting like a fool Just to get where they want to City lights Show me them bright Everyone around me acting like a fool Just to get where they want to It feels so good to be here Everyone around me acting like a fool Just to get where they want been thinking about leaving all day? Just one foot in front of the other. And let the breeze carry her away. Cause nothing would ever get better. Everything she put together fell apart though her brain kept growing, it never caught up to her heart. Funicles and dimes for each time she recites those lines. Eh, als we vandaag... dat het een beetje eh, wel mooi weer is... Maar dat er van alles en nog wat aan de hand is. Eh, geen verslaggeving vanaf het circuit. Terwijl er op dit moment wel gewisseld wordt op het circuit. Door de, rijders in de GT4. zo zie ik bijvoorbeeld dat Peter van der Kolk het stuur overgeeft aan Jeroen Blekemolen. Dus dat weten we dan zeker. Dat daar een verandering is. Hoewel Van der Kolk redelijk goed de wedstrijd in wat dat er gaat. En inmiddels eh, is het de strijd eh, zich toegespitst eh, tussen de Lotus Evora van Freebird en van, van de NN Huisman. Die hebben dit moment een beetje de kop op dit moment in deze wedstrijd van de GT4. het lukt niet om op het circuit contact te maken met Willem van Densen, want hij is degene die het zou moeten volgen. Maar goed, eh, het is even niet anders. Dus doen we het even gewoon vanaf, het, eh, eh, vanaf de plek hier vanuit de studio. Terwijl ook de Ecris BMW binnen staat. En wie het stuur daar nou heeft overgenomen, dat antwoord moet ik helaas nog even schuldig blijven. Dat zullen we misschien nog dadelijk in het beeld kunnen bevatten. Drie nummers achter elkaar, eh, eventjes eh, gauw. Ehm, nou, het zijn er zelfs al meer. So the Night, Stay Close. Uh, daarachter was het uh, Aisha met City Life. Chris Kok en Sounds of Siren. En daarachter Angela Moira met Who Knows Tomorrow. Dat is, zijn de nummers die we even in de notendop hebben gedraaid. In voorlopig de laatste aflevering van deze zondagse Muziek Boulevard. Hoe het verder gaat lopen, dat weet ik niet. Dat is nog even aan een, een dagblad ergens boven het kanaal of ik daar eh, opdrachten voor ga krijgen om op zondag eh, het een en ander te gaan doen. Dus dat eh, moet ik antwoord, moet ik helaas schuldig blijven. Nou, we gaan weer verder met deze singer-songwriter uit Amsterdam. En hij heet Ro Halfheid van Holst. Rise up start singing Rise up, start singing. I planted a flower and now every hour feel down. Rise up, start singing. Woke up for hours, love is a power to count. Rise up start singing. Rise up, start singing. for love I had to be sure I was loving, but nothing but nothing but love I was searching for soul But now even more I want to mean something for other souls Planted the flowers Some say for hours and more Rise up and start singing You got me now Waited outside of your door Rise up and start singing Rise up and start singing Rise up and start singing What do we forget to know That I love you no more happy if I walk right out of your door. I planted the flower and now every hour feel down. Rise up, start singing. Woke up for hours. Love is a power to count. Rise up, start singing. Rise up, start singing. hands up, start singing See, I was ready for love I had to be sure I was loving but nothing, but nothing but love I was searching for soul, but now even more I want to mean something for others so ook heel mooi is eh, deze dus. Row Half Height van Holst met eh, het eh, nummer Rise Up and Start Singing. Nou, wie dat niet doet is op dit moment Jeroen Bleekmolen. Want die mist een volledige trimpunt bij de Tarzanbocht. er zit nu iets wat los zit onder de auto. De Corvette. die ging echt vol in de ankers bij het ingaan van de Tarzanbocht. Maar Bleekmolen heeft zijn weg weer weten te vinden in het veld van de Dutch GT4. Waar inmiddels waarschijnlijk, als ik het zo bekijk. Eh, Jan Joris Verheul het stuur heeft overgenomen van Dennis Ritteria. Eh, want ja, die kwam net uit de auto. En aan de gestalte te zien eh, is dat een beetje een lange man. En Jan Joris Verheul is nou niet echt een van de langste. Dus die zit op dit moment in de auto. dat is de situatie zoals die nu is. Terwijl ook de mm, Lotus Evora, de leidende Lotus Evora trouwens, nu de pits binnenkomt. En ik moet even precies kijken wie daar het stuur in handen heeft. Dat gaan we zo even zien als de auto binnen staat. Ik, ik hou het op Cor Euser. En dat, eh, nee, Cor Euser gaat het stuur nu overnemen. Eh, Dick Freebird heeft eh, net zijn beurt gehad. Dan betekent dus dat um, Cor Euser het stuur gaat overnemen en zo dadelijk weer op de baan gaat komen. En wellicht dat hij dan degene is die de wedstrijd meer naar zijn hand zou kunnen zetten. bij het team van Bastiaans is Phil Bastiaans nu degene die uitstapt. En Jan Lammers is degene die in gaat eh, stappen. En dat kan natuurlijk ook niet anders. Want ja, Lammers had net eh, die eh, Bos GP-race achter zijn naam staan. En aangezien deze wedstrijd vlak achter zat, moest Bastiaans dus wel starten. Inmiddels komt ook Jeroen Blekenmolen binnen. er zit inderdaad heel veel schade aan de onderkant van de, de Corvette. die ziet er niet echt al te best uit. En dat betekent dus waarschijnlijk dat daar ook einde verhaal is. En dan zou je kunnen zeggen van Jeroen Blekemolen doet vandaag voor dit kampioenschap geen goede zaken. Dat, is één ding wel wat, eh, wat duidelijk is. Eh, bij het eh, team van de Bilderberg Porsche, daar wordt inmiddels nog driftig aan de auto gewerkt om een rij klaar te maken voor het volgende gedeelte van de wedstrijd. En <clears throat> dan zullen we zien of Lammers in staat is om eh, die plek die hij nu heeft, en dat is om en nabij de vierde of vijfde plek waar hij op dit moment rijdt, eh, in staat is om die vast eh, te houden. de Ecris BMW die zal, nu, die komt nu eigenlijk zo dadelijk het rechte stuk op. Bij het team van HTC Porsche, daar kijken ze nog naar hoe het verder loopt. Inmiddels gaat de Lotus Evora nu naar buiten, maar heeft hij de leiding ook in handen? Dat is, gaan we nu bekijken. En daar komt de BMW van Ecris aanzetten. Hij gaat er ook net achter zitten. Dus eh, de BMW van het duo eh, Van der Ende en Huisman heeft op dit moment de leiding. Precies eh, weten wie het achter zijn stuur zit, doe ik niet. Ehm, wel weet ik in ieder geval dat Cor Euser degene is die achter de, daarachter zit. Eh, zo te zien aan de helm is het eh, Duncan Huisman die op dit moment aan het eh, rijden is in de auto voor de auto van Euser. En daarachter moeten we dan even gaan kijken wie daar weer zit. er stond net een Porsche stil of die ook eh, het daadwerkelijk eh, gered heeft voor de, de aanstormende Aston Martin. Die ook nog eh, bezig was het rondje af te maken. Dat valt nog eventjes af te wachten. door met de muziek hier bij ZFM Zandvoort. Hier is Expectations van Alex Wazinski. guests in the house. Hello, everybody. dat we hier mogen spelen. En uh, we afsluiten met een eh, dikke, dikke hello. Hello, hello. We Fire was dat met Hello Hello. Eh, ooit in eh, de zomer van 2010 opgenomen. Ook hier in de studio. Daarvoor Alex Wozinski en Expectations. Ook in iets wat eh, ja, een echte radioversie met zo'n zo'n met zo'n brom erop. Eh, ja, zoals wij hem alleen eh, op kunnen nemen. Heeft wel wat natuurlijk. Maar eh, je hebt natuurlijk ook mensen die het heel erg strak en gelicht op kunnen nemen. Dat, dat zou ook nog zomaar kunnen. Kijk even nog naar de GT4 wedstrijd. Waarin de auto van Van den Ende en Huisman op dit moment het, het, ja, het veld aanvoeren. Daarachter, als het goed is, nog steeds de Lotus Evora van Cor Urser en van Dick Freebird. Eh, naar mijn idee is het eh, Huisman die op dit moment eh, de auto bestuurt. En ik neem aan dat we nog een, even nog een tijdje nog, doorgaan met, met deze wedstrijd. dat, ja, de Evora zit er nog altijd achter. Daar weer achter, en dat is nog niet helemaal duidelijk wie daar zat. Maar er zat net natuurlijk die BMW van het team van Stoks en Campus. Maar of dat nu ook het geval is, dat is nog maar zeer de vraag. Jawel, Peter, ik weet niet of Peter Stoks in de auto zelf zelf eh, zit. Van Rob Campus weet ik het wel zeker. Dat hij, eh, dat eh, gisteren nog beslag gelegd op een podiumplaats bij de GT4. In de Legend Cup wel te verstaan. Maar of de BMW daarachter zit, achter de, de Evora van Coreuzer, dat is nog maar de vraag. inmiddels had Lammers wel een hevige strijd met Jan Joris Verheul. Maar dat heeft hij verloren. Want Verheul is de... Ja, de Katwijker want tegenwoordig eh, woont Lammers in Katwijk, eh, voorbij eh, gestoken. En dat zou dus inhouden dat de Lammers nu met de Porsche op de vijfde plaats rijdt. En inmiddels komt Blekenmolen andermaal naar de pits. En ik denk dat het nu zo langzamerhand toch een beetje einde verhaal is voor de, de Corvette. Die ergens een beetje nadat um, Blekenmolen het stuur over had genomen, een rempunt compleet miste bij het, het ingaan van de Tarzanbocht. En daar schoten wat onderdelen van de auto af aan de onderkant van de auto. Ja, en dan eh, is het eh, zo goed als zeker. Het is dus niet Huisman die eh, achter het stuur zit. Het is dus Ricardo van de Ende die dus rijdt. Kijk, dat is natuurlijk wel heel erg fijn als je dan op een gegeven moment even een blik op het bij Ekris eh, ziet. Eh, Huisman dus net gereden. Eh, van de Ende gaat het dus afmaken voor het team van, van Ekris. En of hij dat ook in, winnen, in winst om kan zetten, dat moeten we nog eventjes gaan, gaan meeblijven. tot die tijd gaan we eerst nog even muziek draaien. Hier is de Cosmic Carnival met de Green Light. You gotta walk before your green light starts flashing Run before your old age starts smashing you Down to the ground Why you be making no more sound There's a road ahead and I'll wait to gotta walk before the green light starts flashing run before your old age starts passing you down Run before your old age starts een van de mooiste stukken van het eh, nummer. Eh, de Green Light van uh, de Cosmic Carnival. En het is tien voor twee. Als het toch zo'n beetje voorlopig de laatste uitzending is, dan draai ik ook nog twee nummers van mezelf. En twee nummers die danig een beetje het leven een beetje beïnvloed hebben van schrijven en noem maar op. En dit is er een van. dat nummer werd ooit nog eens een keer gebruikt in Miami Vice... En het is van een Amerikaan. Hij heet Russ Ballard. En het nummer dat heet Voices. de aflevering eh, geweest eh, waarin eh, Sonny Crockett en Ricardo Tubbs gebruik maakten van een een of andere powerboot. En ze moesten toen een een of andere dealer, Calderon genaamd, even bij de kladden grijpen. Dat ging falikant fout in die aflevering. En ja, het was van het ene gedeelte van Miami naar een een of andere tropisch eiland. En dat was dit nummer van niemand minder dan Russ Ballard. En dan moet ik even gauw het laatste, het laatste nummer klaarzetten. Dat heb ik ook nog niet eens gedaan. Wat is dat toch weer ontzettend dom. Nou doet hij weer niet precies die cd spelen wat ik nou weer eh, wil. Eh, heel snel afscheid nemen. Straks tussen 2 en 5 gaan eh, de heren van de zaterdagmiddag gewoon verder. En dat zijn de heren Vos en niemand minder dan Harms, die straks eh, het, het, touwtje gaan overnemen. Dit nummer is eh, een beetje echt mijn nummer, Fleetwood Mac. Eh, het nummer wat ook gebruikt wordt aan het eind is het herkenningstune van het BBC Autosportprogramma. Kan anders. Maar het is van Fleetwood Mac. Het nummer heet The Chain. Wat mij betreft graag tot donderdag. Dag. boten mochten niet in de buurt komen. Op het eiland schoot Anders Breivik zo'n drie weken geleden 69 mensen dood. De politie van Rotterdam heeft een vrouw van 30 bevrijd die een week lang tegen haar wil was vastgehouden door haar ex-partner. Familieleden van de vrouw riepen gisteren de hulp in van de politie en dat de vrouw had gemeld dat ze was ontvoerd door haar ex van 39. Ze kon niet vertellen waar ze was, alleen dat ze op een boot zat en zicht had op stadion De Kuip. Na een zoektocht vond de politie de vrouw op een plezierjacht van de werkgever van de ontvoerder. Hij had haar naartoe gebracht zonder dat de werkgever dat wist. De ex-partner van de vrouw is opgepakt. De Drentse politie gaat ervan uit dat de explosie vanochtend in een flat in Emmen het gevolg is van brandstichting. De ontploffing was in een berging op de begane grond. Door de klap werd een deel van de voorgevel van het gebouw aan de Tammingenkamp weggeblazen. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek in de berging. Vier appartementen werden ontruimd, maar inmiddels is vastgesteld dat de woningen veilig zijn. Gezinnen kunnen op korte termijn terug naar het huis in Emmen. Het weer, zon, wolken en een enkele bui. Het is ongeveer 22 graden. Dan morgen vanuit het westen steeds meer zon. In het oosten is er nog eerst kans op een buitje. En het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen maar drukte rond Zandvoort op de N200 en de N201 richting de kust. Tot zover de verkeersinformatie.